Benitski met het NOS-journaal. De politie heeft negen Nederlanders aangehouden voor plofkraken in Duitsland en Zwitserland. De groep zou betrokken zijn bij ongeveer tien plofkraken... die de afgelopen drie jaar werden gepleegd. De verdachten zijn mannen van tussen de 25 en 39 jaar. Na de arrestaties zijn op 15 locaties in Amsterdam, Ouderkerk aan de Amstel... Krimpen aan de IJssel en Den Bosch doorzoekingen verricht... Daarbij vonden politie auto's, cocaïne en spullen die mogelijk werden gebruikt voor het opblazen van geldautomaten. Bij de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS in Pakistan... zullen de delegaties niet rechtstreeks met elkaar praten. Dat laat het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten. Van beide landen gaan delegaties naar Pakistan voor gesprekken over een mogelijk bestand. Maar van rechtstreekse gesprekken tussen beide delegaties is dus voorlopig geen sprake. Iran zegt dat de berichten van dat land via Pakistaanse bemiddelaars worden overgebracht aan de Amerikanen. De VS wil de doodstraf op federaal niveau uitbreiden. Behalve dodelijke injecties moet er dan ook gebruik kunnen worden gemaakt van vuurpelotons, elektrocutie en een dodelijk gas. In de Verenigde Staten wordt de doodstraf meestal uitgevoerd op statenniveau... maar voor een aantal misdaden kan de federale overheid die ook opleggen. En een vleesverwerkingsbedrijf in Brabant moet van de NVWA per direct alle producten terugroepen... Volgens de inspectie gebruikte het bedrijf bij het maken van gehakt... delen van runderen die niet geschikt zijn om te eten. Ook werd er niet goed schoongemaakt in de fabriek... en zou er soms bedorven vlees zijn verwerkt. Het bedrijf uit Nunen heeft meer dan 200 klanten. Het weer, het is vannacht droog bij een graad of 3.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 Joris